Hij wordt ervan beschuldigd dat hij het toestel wilde opblazen met pentriet, een zeer explosief poeder. De vader van de man, een Nigeriaanse oud-minister, heeft de Amerikaanse ambassade in zijn land een maand geleden ingelicht over verdachte activiteiten van zijn zoon... Hij werd toen niet op de zwarte lijst voor vliegtuigpassagiers gezet, omdat de verdenkingen daarvoor niet sterk genoeg waren. Vicepremier Bos heeft gebeld met een Nederlander die in het toestel van Northwest Delta een rol speelde. Jasper Schuringa overmeesterde de Nigeriaan en wist daarna samen met een bemanningslid hem in de boeien te slaan. Bos heeft aan Schuringa zijn waardering laten blijken voor wat hij heeft gedaan. In Kroatië worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. Die draaien vooral om de economische crisis en de strijd tegen de corruptie. Dat laatste punt is van belang om lid te kunnen worden van de Europese Unie, iets wat bijna alle kandidaten willen. Koploper in de peilingen is de sociaal-democratische jurist, jurist en componist Josipovic. De president van Kroatië heeft weinig politieke macht, maar is wel opperbevelhebber. In Turkije zijn acht militairen opgepakt die de vicepremier zouden willen vermoorden. De zaak kwam aan het licht toen een oplettende bewaker zag dat een auto met militairen opvallend vaak langsreed bij het huis van de vicepremier. premier de relatie tussen het Turkse leger en de islamitische regering is gespannen omdat het leger zichzelf ziet als hoeder van de seculiere Turkse staat. De drie onderzoekers die drie dagen vastzaten in een grot in Zuid-Frankrijk hebben zichzelf kunnen bevrijden. Ze waren in de Pyreneeën op 700 meter diepte bezig een kloof in kaart te brengen. Door een plotselinge stijging van het water werd woensdag de enige uitgang geblokkeerd. Gisteren zakte het water weer en konden de speleologen de kloof uit.